Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. ja, Els, ik weet het. Ik heb het gras gemaaid. Chris Ria, de Elsplaat deze week uit 1978. En Fool If You Think It's Over. Welkom broeders en zusters van de radio van Radio Els 558 in het bijzonder natuurlijk. Tussen nu en de klok van 7 uur weer een afwasshow. Het is vandaag, even kijken, 29 maart van het jaar des Allas 2016 en... Het ligt allemaal gras hier in de studio, want ik heb gras gemaaid en ik heb mijn voeten geloof ik niet helemaal goed geveegd. <laughs> Het gras dat zit overal. Zit in mijn sokken en eh, in mijn broekspijpen, noem maar op. Ja, dat ga je weer krijgen. Het wordt zomer, maar het was vanmiddag even lekker weer om het gras te maaien. Dus ik denk, ja, dat gaan we dan maar even doen. Hè. We moeten wel de boel een beetje bijhouden hier in de studiotuin natuurlijk. Waar ik nu op uitkijk op het hele mooie groene grasveld. Daar ben ik best wel trots op. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier veel meer om de muziek en de nieuwtjes en de weetjes en noem maar op. We hebben muziek bijvoorbeeld van Cyprik, van van Kernjang van Vulcano. Aha, aha, is het tweelig deze, eh, vandaag, deze dinsdag. David Bowie komt voorbij, The Boys, Julie Rockers, Steve Roland en Family Dog. Keer die nog. Rob ten Nijsman weer eens een keertje opgezocht, Level 42. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met een plaatje uit 1966 van 50 jaar geleden. Hier is Will Andy en oh, oh jongens, wat een zoen was dat. Oh, oh, wat een kus. Oh, oh, wat a kiss. You're the one, you're the one just for me. Oh, oh, what a kiss. When you kiss me, it's so heavenly. You are so divine. And I ask you, will you please be mine? Oh, I say it's true. I'm in love, so in love just with you. As long as you are with me, I feel fine, you treat me tenderly. Through all those years may go, when you kiss me, I'm always in love. Oh, oh, oh, what a kiss! You're the one, you're the one just for me. Oh, oh, what a kiss! When you kiss me, it's so heavily. You are so divine. And I ask you, will you please be mine? Oh, I say it too. I'm in love, so in love just with you. En na de paas is iedereen weer aan het werk gegaan blijkbaar, want er staan maar liefst 87 files in Nederland.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 Running in de Family van Level 42 uit 1987 hier bij Radio Els 558 in de avondshow tot een uurtje of 7. Een Britse, niet zo hard, nou toch een beetje zachter. Een Britse Siamese kat die per ongeluk in een postpakket terechtkwam, is na acht dagen teruggevonden. Het pakket met de dieren erin had zo'n 400 kilometer afgelegd kat Cupcake was volgens de eigenaresse in een doos die nog moest worden dichtgeplakt geklommen, die ze vervolgens naar het sluiten op de post had gedaan. Zo reisde de kat ruim 400 kilometer van Cornwall naar West Sussex. Ik voel me schuldig over wat er gebeurd is, zegt de eigenaresse Julie Baggett. Ik had alles in de doos gedaan en die direct dicht gedaan, dus ik snap niet hoe ze daar toch in heeft kunnen terechtkomen. Cupcake kon het en uiteindelijk wordt het teruggevonden doordat het dier gesipt was. Volgens de dierenarts die de kat, kat onderzocht, was ze uitgedroogd en angstig, maar maakt ze het inmiddels wel weer goed. Ja, het zal je maar gebeuren, zeg je. Ja, dan doe je je kat op de borst. Ja, dat kan natuurlijk wel natuurlijk. Wij gaan hier even naar wat Hollandstalige muziek van Rob de Ja, sommige plaatjes zijn echt wel goed van hem hoor. Een beetje meer uit 1984 hier bij Radio l 558. Goedenavond. begrijpen me nooit als ik zo begin, vriendin. Ik weet het ook niet goed, hoe je vriend die een vrouw is nou noemen moet. En niemand gelooft me, toch is het waar. We hebben nog nooit iets gehad met elkaar. Vriendin van mij, je bent altijd weer. Alleen een vriendin en een beetje meer. was met een stel mensen in de stad. Er was een dame bij waar ik wat trek in had. We zaten met z'n allen op een terras. Ik vertelde haar net hoe leuk ze was. En toen sprong jij ineens op mijn schoot. De tafel ging om, de verwarring was groot. Jij begon me geweldig te zoenen. Het bier zat iedereen in haren en schoenen. Vriendin van mij, dan was je weer een vriendin met een beetje meer. Ik zat onder jou en onder het bier. Die lekkere dame had geen plezier. Hypocriet, je had niks met haar. Jullie zitten de hele tijd aan elkaar. Vriendin van mij, je maakt het weer. Dus ik ben het, dat beetje je was degene die wel iets deed Toen de rest me mooi de straat omsmeed. Ik ging kapot, was zo ver heen Ze dachten die redden het wel alleen Natuurlijk iemand met zoveel verdriet Dat is een leuk gezelschap niet En dan heb ik ook nog te horen gekregen Stel je niet aan, je kan er best tegen deed meer wet. De ochtend daarna heb je koffie gezet. Sliep in je armen die ene keer. Toen was je net dat beetje meer. Wat jullie niet snappen is natuurlijk weer dat er vriendjes zijn en een beetje meer. Vriendjes zijn soms een klein beetje meer en soms een heel klein beetje meer. ben niet zo'n Rob de Nijs fan, maar in de jaren 80 kon hij toch wel wat mooie plaatjes maken. Hè? Zuster Ursula en, en eh, noem maar op. Ja, een beetje zo'n succes, succesvolle periode nadat hij in de jaren 70 eigenlijk helemaal was komen stil te vallen op Oebelen en zo na, geloof ik.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 De langharige Ivan zal naakt op het toneel verschijnen. Bovendien wil hij zich laten vergezellen door wolven. Tegen de Russische zender Live News zei de producent van Ivan wel nog wel dat nog toestemming van de organisatoren van het Songfestival nodig is om de wolven mee te nemen. Iwan hoopt met zijn onthullende optreden op 14 mei de finale te halen, maar daarvoor moet hij wel een paar dagen eerder door de halve finale zien te komen. Hij doet mee met het nummer Help You Fly. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de zanger ook echt daadwerkelijk naakt met wolven op het podium zal verschijnen. In de officiële reglementen van het festival staat dat het verboden is om met echte dieren op te treden. Nederland zendt dit jaar Douwe Bob uit met het nummer Slowdown, nadat vorig jaar het terreintje Oosterhuis was gestrand in de halve finales. Ze kunnen beter deze sturen, die is zo mooi dit plaatje. De wedding uit 1965, hier is Julie Rogers. You by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. My secret dreams have all come true. I see the church, I see the peace. Your folks are mine, happy and smiling. And I can hear sweet voices sing. is the moment. And I can hear sweet voices sing. nog een keertje dan. Ave Maria. Nee hoor, het heet De Wedding van Julie Rogers uit 1965. Ik kwam me tegen van het weekend met het samenstellen van de playlijsten voor deze week. Ik denk, hé, hey, dat is ook een tijd geleden dat we die gehoord hebben. En ik vind hem zelf vallen onder de categorie, dan mag je me s'nachts voor wakker maken. Niet voor het huwelijk, maar wel voor dit plaatje. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. When I woke up this morning, I found myself alone. I turned to touch her hair, and she was gone. She was gone. And there beside my pillow were her tears from the night before. She said, Give up your guns and face the law robbed a bank. now. een klassieker in de AVA-show. Boys natuurlijk met Give Up Your Guns. Overbekend natuurlijk, maar ik heb hem al heel lang niet gedraaid. Dus eh, dat moest gewoon weer eens even. Je luistert naar Radio Els 558. We doen hier vanavond tussen de 6 en 7 de AVA-show zoals we gebruikelijk elke werkdag doen. In een verzorgingshuis in Amsterdam is in een kamer van een overleden bewoner een handgranaat gevonden. De verzorgers in het huis hebben altijd gedacht dat de granaat nep was, meldt AT5. Het ding stond jarenlang tussen de modelbootjes op een boekenplank. Nadat de granaat afgelopen dinsdag al meerdere keren was verplaatst, wilde een van de verzorgers hem toch laten testen. Een explosieve expert heeft vastgesteld dat hij echt is. De Engelse granaat uit de Tweede Wereldoorlog is elders tot ontploffing gebracht. <laughs> Nou, ik heb zo'n ding ook eens een keer eh, in huis gehad. En dan weet je echt niet of het een echte is of een neppert natuurlijk. Hè. Dan moet je echt wat onderzoeken. Voor hetzelfde geld is die echt. En als je dan een beetje daaruit stoot, dan is het eh, boem, boem, boem, boem. Dan is het afgelopen. Hier is David Bowie, Sound and Visions uit 1970. 77. daar hebben we Els. Met de chocolademelk. Nee, de rum en de chocolademelk. Dus veel rum en een klein beetje chocolademelk. Anders lusten wij het namelijk niet. En ze heeft natuurlijk de papiertjes meegenomen van de tape machine van Radio Els. Het bleef maar, hè, die vervelende hoest en dat slijm en noem maar op, al het gerommel. Ik dacht, het zal wel eens een keer overgaan eh, als ik een jongetje ben, maar nog steeds niet. We gaan eens kijken wat er vandaag gebeurde. Het is vandaag 29 maart en dat is de 89ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 277 in dit jaar. Vandaag in 1871 wordt de Royal Albert Hall geopend door koningin Victoria. En in 1965 vandaag een vermomde kroonprinses Beatrix trekt met Bajor met Major Boschart van het leger des Heils door de binnenstad van Amsterdam. 1969 vandaag. Het 14e Eurovisie Songfestival vindt plaats in Madrid en kent vier winnaars, waaronder Lenny Koer met het liedje De Troubadour, ook alweer zo lang geleden. En vandaag in 1973 vertrekken de laatste Amerikanen militairen Zuid-Vietnam. En in 1814 wordt de Nederlandse grondwet aangenomen, die nog steeds met aanpassingen uiteraard in gebruik is. Wat minder lang geleden, namelijk 12 jaar geleden, treden Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Roemenië en Bulgarije toe tot de NAVO. En in datzelfde jaar werd roken op de werkplek in Ierland en in de kroeg verboden. We gaan even naar de sport toe. In 1995 Guus Hiddink behaalt zijn eerste overwinning als bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. In Rotterdam wordt Malta met 4-0 in de EK-kwalificatiereeks verslagen. Aanvaller Brian Roy speelt zijn 32e en laatste duel voor Oranje. In 2010 vandaag vanaf station Amsterdam Bijlmer Arena vertrekt de eerste Nederlandse NS-trein met een internetverbinding voor alle passagiers. Ja, dat is dat nog niet zo vreselijk lang. We gaan eens even kijken wie de jarig zijn of geboren zijn natuurlijk, die inmiddels zijn overleden. Dat was in 1790 vandaag John Tyler. Hij was de tiende president van de Verenigde Staten en hij overleed in 1862. Willy van Hemert werd geboren in 1912. Hij is natuurlijk een Nederlands regisseur, maar inmiddels niet meer onder ons, want hij overleed in 1993. Datzelfde geldt voor Jules de Korte, Nederlands liedschrijver, componist, pianist en zanger. Hij overleed in 1996, maar deze dag vandaag in het verleden, in 1924 om precies te zijn, kwam hij ter wereld. Ter wereld kwam ook Bert de Vries vandaag, Nederlands politicus. Vond ik altijd wel een aardige man. Hij was, dacht ik, van het CDA. Hey, eh, even kijken hoor, dan nou ben ik het weer even kwijt. Waar zat ik? Oh ja, hier. Hij is vandaag jarig. Hij komt uit 1938. En Meta de Vries werd geboren in 1941 vandaag. Zij was natuurlijk een Nederlands radioprogrammamaakster. Helaas niet meer onder ons. Zij overleed in 2011. En hartelijk gefeliciteerd aan Terry Jacks. Hij is een Canadees zanger natuurlijk. Eh, hij komt uit 1944 en een jaar later werd geboren Willem Ruis, Nederlands televisiepresentator. Helaas op zeer jonge leeftijd overleden in 1986. En weerman Peter Timofeev is vandaag jarig. Hij komt uit 1950. En José Houbé van Luffe, Nederlandse, Nederlands zangeres. Zij zag het levenslicht in 1954. En twee jaar later was het de beurt aan Dick Jong, Nederlands voetbalscheidsrechter. En Rob van Hulst, in 1957 geboren, Nederlands acteur en ondernemer. Hij eh, organiseert nu geloof ik uh, sightseeings langs de, langs de Amsterdamse wallen of zoiets. Maar hij, was meer, hij is natuurlijk bekend geworden van zijn rol in Medisch Centrum West. En Frit Wester, Nederlands televisiejournalist bij RTL 4, is vandaag jarig. Hij komt uit 1962. En onze minister Jeroen Dijsselbloem is jarig vandaag. Hij zag het levenslicht in 1966. Nou, overleden heb ik er gelukkig niet zoveel. Dan wordt het erg lang allemaal. Uh, Paus Stefanus negende. Die overleed op 38-jarige leeftijd, in 1058. En in 1997 overlijdt W.F. de Gaai Fortman op 85-jarige leeftijd. Hij was een Nederlands politicus. Het is vandaag de dag van zalige Hugo van Vaucelles. Die overleed in 1239 en is dus zalig verklaard. Even naar het weer kijken. In 1969 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 5,5 graden. En een jaar eerder, in 1968, hadden we de hoogste maximumtemperatuur van maar liefst 23,9 graden. Ongelooflijk hè? Het zonnetje scheen het langst in 2002 met bijna 12 uur, 11,8 namelijk. En de langste neerslagduur was 8,5 uur en dat was in 2001. En dan hebben we die weer gehad en dan gaan we gewoon gelijk lekker door met het volgende onderdeel. Want we zijn alweer toegekomen aan het twee leuk voor deze dinsdag 29 maart 2016 in de Show. Dat worden twee opnames van Aha, jawel, The Sun Always Shines on TV en The Living Daylights. Het zijn hele lange plaatjes, dus ik ga het gewoon even afscheid van je nemen voor de bijna 10 minuten twee leuk. Nu, nu, nu, nu. acht. typisch jaren 80 groep, hè? Aha, uit 1986, The Sun Norway Shines on TV en daarna The Living Daylights uit 1987. Het was het twee leuk voor vandaag in de Alva Show. Radio Els 558, informatie. Tom Hanks is aangeklaagd voor een aanrijding veroorzaakt door zijn zoon Chet. De acteur en zijn vrouw Rita Wilson zijn volgens het slachtoffer verantwoordelijk omdat Chet in hun auto reed. Jet botste in februari vorig jaar met de wagen van zijn ouders achterop een andere auto. De bestuurder zegt nu dat Jet onder invloed was van alcohol en drugs. De politie was echter niet aanwezig volgens de man omdat Jet hem had gesmeekt de politie niet te bellen. De automobilist zegt een wiples aan de botsing te hebben overgehouden. Wat hij precies eist van Tom Hanks is volgens TMZ, dat is al wel een, eh, een tv-zender zijn, niet helemaal duidelijk. Ja, als je beroemd bent en uh, er gaat wat fout, dan uh, profiteren de mannen, mensen meestal wel van je.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 beetje van dat, maar het klinkt gewoon wel lekker. Vulcano uit 1983. Ze zijn ook ooit nog eens naar het zonfestival dacht ik, geweest. Nou weet ik niet meer of dat met dit plaatje was of met een ander plaatje, maar dat doet er ook eigenlijk niet zo gek veel toe hier in de Abba Show. Vanavond is het grotendeels droog, maar later in de nacht zorgt een kleine storing voor nieuwe buien op de Wadden en op de Waddenzee voor veel wind. Morgen valt er nog een enkele regenbui en is er vaker ruimte voor de zon zuidoosten zijn er meer wolken. Het wordt 9 tot 11 graden en de zuidwestenwind is matig tot aan zeekrachtig. krachtig. In de nacht naar donderdag gaat het vanuit het zuiden uit regenen. Ook donderdag verloopt op veel plaatsen regenachtig. In het noorden blijft het vrijwel droog. Het wordt 10 tot lokaal 13 graden. En ik heb begrepen dat het in het weekend erg is. Nou, misschien ook hier wel even kijken. Ja, ik zie het hier in. Eh, uh, eh, boom, boom, eh, vrijdag 12 eh, graden, zaterdag 15 graden en zondag 17 graden met zon en weinig neerslagkans. Ja, ja, ja. Daar word je vrolijk van, net als Karen Jonge. Hotshot uit 1978 hier bij Radio Els. geheugen niet in de steek laat, dan was dit een beetje zo'n rondborstige dame. En eh, nou, ze had een beetje het uiterlijk van iemand van eh, net na de oorlog. Weet je wel, met die wijde jurk en zo, een beetje zo'n jaren 50 type. Maar de muziek die was natuurlijk heel anders. Hotshot van Kenny Jong uit 1978. Echt zo'n Miamigo Migo, pla Migo, Mia Migo plaatje. 550 Radio Els. Meer muziek, meer muziek, meer muziek. I want you to want me. is het al vijf voor zeven geweest, dus dat betekent dat er ook aan deze show weer een einde is gekomen, zoals dat met iedere show meestal het geval is. Het was vandaag de aflevering voor dinsdag 29 maart van het jaar dus alles 2016 en ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt en dat je een hele fijne avond hebt. Ik heb er nog eentje voor je, dat wordt een nummertje van Andy Kim, Baby I Love You uit 1969 en dan is de non-stop weer aan de beurt na het nieuws en het weer natuurlijk. Ik zou zeggen, morgen zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren. Bye bye, zwaai zwaai. baby, na na na na na na na. I can't live. als 558 met het nieuws.